een Klomp met het NOS-journaal. Drie is een slachtoffer in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op 85. Het slachtoffer was een Franse psycholoog van 56. Zijn vrouw en zoon werden op 14 juli doodgereden op de boulevard van Nice. Zijn dochter van 14 ligt nog in het ziekenhuis. De regio-president heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de familie van de man. In Kosovo is een granaat afgevuurd op het parlement. Niemand raakte gewond, maar het gebouw raakte wel beschadigd. Wie het explosief afvuurde is niet duidelijk. De ontploffing in Kosovo volgt op spanningen rond nieuwe grensafspraken met Montenegro. Het parlement moet daar komende week over stemmen. De VS en de EU steunen de nieuwe afspraken, maar oppositiepartijen en ook sommige leden van de coalitie in Kosovo zijn fel tegen de deal. Ze vinden dat Montenegro er te veel land bij krijgt. Een Syrische groep wil de lichamen van vijf Russen ruilen voor gevangenen die worden vastgehouden door het Syrische regime. De Russen kwamen maandag om het leven toen de helikopter waarin ze zaten werd neergehaald. Ze hadden volgens Rusland hulpgoederen afgeleverd in Aleppo. Het ruilvoorstel komt van een groep die tot nu toe onbekend was... maar die wel de identiteitsbewijzen van de Russen blijkt te hebben. De Russische viceconsul in Rio de Janeiro heeft een man doodgeschoten... die hem probeerde te beroven. Hij zat samen met zijn vrouw en dochter in de auto toen twee mannen op hen afkwamen. Een van hen had een vuurwapen en sloeg daarmee een autoruit in. De diplomaat van 60 pakte het vuurwapen af en schoot de overvaller dood. Zijn handlanger sloeg op de vlucht. De diplomaat zou een Braziliaanse advocaat zijn die voor de Russen werkt. Het is niet duidelijk of hij voor zijn actie wordt vervolgd. Het weer, aan zee kan nog een enkele bui vallen, het is een graad of 13.